Bij de landing in de stad Mangalore in het zuiden van India schoot het toestel door... waarna het in stukken brak en in brand vloog. Aan boord waren ruim 160 mensen. Volgens Indiase functionarissen zijn er zes overlevenden. Gevreesd wordt dat de andere inzittenden zijn omgekomen. Het toestel in de Boeing 737 van Air India kwam uit Dubai. Aan boord waren waarschijnlijk veel Indiase gastarbeiders die in Dubai werken. De koepel van woningcorporatie Edes is de schandalen in de sector spuugzat. Gisteren werd bekend dat twee bestuurders van de Kei in Amsterdam zijn ontslagen wegens fraude. Eerder kwamen schandalen aan het licht bij SGBB in Hoofddorp, Thales in Nijmegen en Rochdale in Amsterdam. Edes wil dat woningcorporaties elkaar aanspreken op fout gedrag en dat misstanden worden gemeld bij een speciale commissie. Vertegenwoordigers van de VN zullen volgende week aanwezig zijn bij de beëdiging van de Soedanese president al-Bashir. Volgens de Verenigde Naties is dat in het belang van de missie van de blauwhelmen in Soedan. Normaal gesproken heeft de VN zo min mogelijk contact met al-Bashir. Die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. De eerste week van de eindexamens heeft een record aantal klachten opgeleverd. Het landelijk actiecomité Scholieren, het LAX, kreeg tot nu toe bijna 70.000 meldingen binnen. Het HAVO-examen Nederlands leverde verreweg de meeste klachten op. De eindexamens duren nog anderhalve week. Een Amerikaanse jongen van 13 heeft als jongste bergbeklimmer ooit de top van de Mount Everest bereikt. Hij deed dat samen met zijn vader, zijn stiefmoeder en drie Nepalese Sherpa's. Eerder beklom hij al de hoogste bergen van alle andere werelddelen. Tot nu toe was een 16-jarig jongen uit Nepal de hoogste beklimmer van de Mount Everest.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 Even na 8 uur. En uh, weer een tragisch uh, vliegtuigongeluk hoorde ik. Waar het bijna het uh, vliegtuigongeluk...